met het NOS-journaal. Veel meer mensen zijn slachtoffer geworden van nagemaakte medicijnen... dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit de rondgang van het Erasmus MC op verzoek van de NOS. Onlangs werden zes sterfgevallen aan nepmedicijnen gekoppeld... maar inmiddels gaat het om zeker 13 verdachte overlijdens en tientallen vergiftigingen. Verschillende slachtoffers slikten een namaakversie van de zware pijnstiller oxycodon... Die werd geleverd door de webshop slaappillen.net. Twee verdachten daarvan verschijnen maandag voor de rechter. Een Van der Valk Hotel in Assen is afgelopen avond ontruimd vanwege brand. Rond 10 uur s'avonds waren er vlammen te zien op een balkon. Volgens een fotograaf stond een gaskachel in brand. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De hotelgasten in Assen konden voor middernacht weer terug naar binnen. De Amerikaanse speciaalgezant gezant is dit weekend in Berlijn om te praten over Oekraïne... Hij ontmoet Europese leiders en de Oekraïense president Zelensky, meldt een krant. Ze zullen het hebben over een plan voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Rusland en Amerika hebben een plan opgesteld, maar Europa en Oekraïne willen aanpassingen. Maandag is er een Oekraïne-top in Berlijn met Zelensky, Europese leiders en de NAVO-top. Maar of Amerika er maandag ook bij is, dat is niet bekend. En een rechtbank in Tunesië heeft een prominente oppositieleider veroordeeld tot 12 jaar cel. Abir Moussi is de leider van een van de oppositiepartijen... en een felle tegenstander van president Saïd. Ze werd twee jaar geleden opgepakt toen ze bezwaar wilde maken tegen een presidentieel plan... en wordt nu beschuldigd van opruiing. Critici zeggen dat haar veroordeling onderdeel is van een harde aanpak van tegenstanders van de president... Said stelt zich volgens mensenrechtenorganisaties steeds meer op als een autoritaire leider.